Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Spaanse politie heeft bij invat stembussen gevonden. De spullen waren bedoeld voor het referendum zondag over Catalaanse onafhankelijkheid... dat door de Spaanse autoriteiten is verboden. Ook vandaag is in Barcelona weer gedemonstreerd tegen de regering in Madrid. Terreurgroep IS heeft een geluidsopname gepubliceerd... waarop een nieuwe boodschap te horen zou zijn van IS-leider al-Baghdadi. Die werd al diverse malen doodverklaard, het laatst in juni door Rusland. Op de nieuwe opname zegt de IS-leider, als hij het tenminste is... dat de strijd van de terreurorganisatie doorgaat... en prijst hij de aanslagen in Europa. Staatssecretaris Dijksma vindt uitspraken van Schiphol over verdere groei niet verstandig. De luchthaven zegt dat groei mogelijk is zonder de geluidsnormen te overschrijden. Dijksma zei in de Tweede Kamer dat het bij groei niet alleen om geluid gaat. Egon-directeur Ingrid de Graaf is gekozen tot topvrouw van het jaar. Volgens de jury is zij een inspirerend rolmodel voor vrouwen en mannen... doordat ze niet de nadruk legt op zichzelf... maar op de betekenis van haar functie in de samenleving. De Graaf zit sinds mei in de directie van Egon. Daarvoor had ze een topfunctie bij Deltaloid. Twee jonge Spanjaarden hebben op Mallorca de vondst van hun leven gedaan. Ze zagen op het strand een klomp ambergrijs liggen ter waarde van ongeveer 80.000 euro. Ambergrijs is een wasachtige substantie die kan ontstaan in de darmen van een potvis en die wordt gebruikt in de parfumindustrie. Vitesse heeft ook zijn tweede duel in de Europa League verloren. De Arnhemmers waren in Frankrijk niet opgewassen tegen Nice. Het werd 3-0. Het duel lag kort na rust een kwartier stil doordat de verlichting tot twee keer toe uitviel. Het weer, het blijft vannacht droog, minima tussen 10 en 13 graden. Morgen eerst geregeld zon, later meer bewolking, gevolgd door buien.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 In het late uurtje gaan wij nog een uur naar een stuk of 1415 15 New Age werkjes luisteren. Ehm, even kijken, de eerste, ja, dat is van Tom Grant. Een album uit eh, van dit jaar met een hele mooie titel The Light Inside My Dream. Nou, en wie is Tom Grant? Dat kan je allemaal dat kan je allemaal terugvinden op de website peacefulradio.info. En eh, ja, daar is het allemaal terug te vinden. De playlist, de nieuwtjes en ook dit eh, programma. Ja, heel eenvoudig gezegd.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 you since eternity. You did call and I did too. I've heard you since eternity. You did call and I did too. When the silence is complete, I feel she's here again. I've heard you since eternity, and you did call.